In het noorden zijn de eerste actievoerders de weg op gegaan. Andere regio's haken later aan. Bij de NS zit de staking van 66 minuten erop. De eerste treinen rijden weer, maar nog niet allemaal volgens de dienstregeling. Het geweld tegen politiemensen tijdens de jaarwisseling was dit jaar veel groter dan gemeld. Uit onderzoek van de ondernemingsraad van de politie blijkt dat agenten veel kleine incidenten niet hebben gerapporteerd... omdat ze dat te veel gedoe vinden. Of omdat ze vinden dat een duw- of scheldpartij bij hun werk hoort. Volgens de officiële cijfers waren er 59 incidenten... maar volgens de ondernemingsraad waren het er in werkelijkheid meer dan 300. De regering van Nieuw-Zeeland is het in hoofdlijnen eens geworden over aanscherping van de wapenwet. Binnen een week zal premier Ardern de details bekendmaken. Aanleiding is de terreuraanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland waarbij 50 doden vielen. De Australische dader kocht vorig jaar wapens via internet bij een Nieuw-Zeelandse wapenwinkel. Hij had daarvoor een recente vergunning, zegt de eigenaar van de zaak. De Australische politie heeft in het onderzoek naar de aanslag twee huizen doorzocht. Een daarvan zou van de zus van de dader zijn, maar dat wil de politie niet bevestigen. In Congo zijn 24 doden gevallen bij een treinongeluk. Tientallen mensen raakten gewond. De slachtoffers reden als verstekeling mee op de goederentrein. Reddingsdiensten verwachten dat het dodental nog op zal lopen. Nog niet alle wagons zijn geborgen. Gitarist Dick Dale is overleden. Zijn muziek is vooral bekend door de film Pulp Fiction uit 1994... waarin een van zijn gitaarriffs als openingstune werd gebruikt. Dick Dale was 81. Het weer, de zon schijnt af en toe, maar er blijft kans op een bui... bij een graad of 9. Vanavond klaart het op en vannacht gaat het licht vriezen. Morgen bewolkt, maar droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. En staan in de regio Noord-Holland 30 eh, files. Op de A2 richting Amsterdam heb je nu drie kwartier vertraging tussen Utrecht en knooppunt Holendrecht. 19 kilometer. A8 naar Amsterdam, 20 minuten extra voor het knooppunt Zaandam. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Eerder vanochtend is een ongeluk gebeurd op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen.